Nou, kans op gladheid. Vanaf de Noordzee trekken winterse buien het land in. Het is rond het vriespunt in het westen en min 4 in het oosten. Overdag vooral in het kustgebied kans op een bui. Maximaal tussen 1 en 5 graden.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 Er waren demonstraties en honderden kopten vochten met de politie. Dat gebeurde ook na de aanslag op Nieuwjaarsdag. Bij die aanslag kwamen 21 mensen om het leven toen een zelfmoordterrorist zich voor de kerk opblies. Tientallen mensen die tijdens oud en nieuw zijn opgepakt staan vandaag terecht in speciale supersnelrechtszittingen. In zes steden worden vandaag in totaal 27 zaken behandeld. Het Openbaar Ministerie begon een paar jaar geleden met dit lik op stuk beleid om duidelijk te maken dat geweld en het aanrichten van vernielingen tijdens de jaarwisseling niet worden getolereerd. Als een verdachte wordt veroordeeld moet hij ook direct zijn straf uitzitten. Ook een opgelegde taakstraf moet direct worden uitgevoerd. Daarnaast zal het Openbaar Ministerie hogere straffen eisen dan gebruikelijk. Veel verdachten die vandaag voor de rechter staan zouden geweld hebben gebruikt tegen politie of brandweer. In deze zaken ligt de strafeis 200% hoger. De Italiaanse spoorwegen moeten de regio Toscane een boete betalen vanwege de chaos op het spoor na de hevige sneeuwval vorige maand. De president van de regio Toscane heeft bepaald dat het spoorbedrijf 1,3 miljoen euro moet overmaken. Toen half december een flink pak sneeuw was gevallen... raakte het regionale en landelijke treinverkeer in Italië totaal ontregeld. Honderden reizigers moesten op stations de nacht doorbrengen. Volgens de autoriteiten in Toscane is het spoorbedrijf zijn contractuele verplichting... om stipt en betrouwbaar vervoer...